Omdat daarmee de hoeveelheid zwerfafval 70 tot 90 procent zou afnemen. Supermarkten zijn tegen de heffing van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Ze zeggen dat het te veel geld kost omdat er meer apparatuur en meer personeel moet komen. Mensen die als kind illegaal naar de Verenigde Staten kwamen... mogen voorlopig niet worden uitgezet. Dat heeft een rechter in Californië besloten. President Trump besloot vorig jaar dat ze het land uit worden gezet. Tegenstanders stapten naar de rechter. Die zaak loopt nog, maar de Californische rechter heeft besloten dat er geen zogenoemde dreamers mogen worden uitgezet, zolang er in de zaak nog geen uitspraak is gedaan. De rechter zegt dat de wettelijke basis van Trumps besluit wankel is en acht de kans groot dat de tegenstanders de zaak winnen. In de VS wonen zo'n 800.000 dreamers. Onder president Obama hadden ze een beschermde status. Christenen zijn in Noord-Korea, Afghanistan en Somalië het slechtst af. Dat blijkt uit een ranglijst over christenvervolging van de christelijke organisatie Open Doors. Volgens de organisatie wonen er in Noord-Korea 300.000 christenen, 50.000 van hen zitten in een strafkamp. In Syrië en Irak is het geweld tegen christenen de afgelopen tijd juist gedaald. Dat komt vooral doordat terreurorganisatie IS daarvoor een groot deel is verdreven. Voor de kust van Libië is een boot met migranten omgeslagen. Mogelijk zijn tientallen mensen omgekomen. De rubberboot had ruim 100 migranten aan boord en was op weg naar Europa. Tot nu toe zijn er maar 17 opvarenden gered, onder wie vrouwen en kinderen. Waarschijnlijk sloeg de boot om tijdens slecht weer op zee. Het weer, het is overwegend bewolkt en af en toe valt er wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het zo'n 8 graden en wordt het in het zuiden langzaam droger. Ook morgen en vrijdag veel bewolking, blijft dan op de meeste plaatsen droog. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn twee plekken vanochtend waar het slecht is. Eh, Leiden en Gouda. Eh, op de A4 is namelijk een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Den Haag. Bij Dorp 8 kilometer file vanaf Roelof Twee rijstroken zijn dicht. En ook problemen bij Gouda dus. Door een ongeluk op de A20 bij uh, Nieuwekerk. Dat is wel van de weg af. Maar op de A12 Utrecht-Den Haag sta je 20 minuten in de file tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen. En eenmaal de A20 op nog eens langzaam rijden tussen Knoop Gouwen en Nieuwekerk. Maar vooraan begint het dus inmiddels weer te rollen. Voor de rest niet zo heel veel uitschieters eh, in de Randstad. Wel alweer een kwartier extra in de dagelijkse file op de A27 Breda-Utrecht voor de brug bij Gorkum. Tot zover de verkeers...